Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson is opgestapt... uit onvrede over de brexit. Vannacht maakte brexit-minister Davis ook al zijn vertrek bekend... uit onvrede met de gematigde koers van premier May. Zij is voor een zachtere brexit met behoud van bepaalde betrekkingen met de EU. Davis en Johnson zijn van de harde lijn. Door het vertrek van Johnson lijkt de positie van May nog verder onder druk te staan. Een dronken automobilist die in Middelburg twee mensen aanreed... is veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De straf is veel hoger dan de eis. In oktober haalde hij aan de verkeerde kant van de weg... met hoge snelheid enkele andere auto's in. Een man en zijn zoontje die daar op de fiets reden werden geschept... en liepen hersenletsel op. Een derde van alle vis in de wereld wordt gevangen, die wordt gevangen wordt niet opgegeten. Dat zegt de FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN, in een rapport. Een deel gaat weer overboord omdat het bijvangst is. Een ander deel bederft omdat er te weinig koelapparatuur is. De FAO verwacht dat voor de voedselvoorziening steeds meer kweekvis zal worden gebruikt. Op dit moment is ongeveer de helft van de vis die in de wereld wordt gegeten kweekvis. De Nederlandse autoriteiten willen dat benzinehandelaren die vervuilde benzine aan Afrika verkopen voor de rechter komen. De normen voor gif in autobrandstoffen zijn in Afrika minder streng. Volgens de inspectie Leefomgeving en Transport mengen handelaren zwaar giftige stoffen door benzine, diesel en stookolie en verkopen dat in landen als Nigeria, Senegal en Gambia. Op Wimbledon heeft Kiki Bertens de kwartfinales bereikt. Ze versloeg de als zevende geplaatste Tsjechische Carolina Pliskova in twee sets, 6-3 en 7-6. De Nederlandse tennister die de kwartfinales haalde op Wimbledon, de laatste, was Michaela Krajicek, negen jaar geleden.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 A lady then did try for to be so fine, my she was. She opened up her mouth, northeast, west, and south, for all the world to see. She wouldn't keep it shut, so Murphy stuck his foot down Philomena Beckley voorspelde in 2015 tijdens een interview dat nieuwkomer Cleona Hagen heel snel haar stempel zou drukken op de Ierse en Britse country music scene. Trouw aan die woorden heeft Cleona inderdaad de scene stormenderhand veroverd. Onlangs is van haar het album Secret Love verschenen met erop het aanstekelijke McCarthy's Party, waarmee ik opende. Ook Country, Found Me en More Where That Came From staan op datzelfde album. Welkom en ontzettend veel luisterplezier. I never knew country, country never knew me. Now that I found it, it's now part of me. It happened by chance, one night watching TV. I'm glad I daughter. And I knew right away this was the music for me.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 Recent heeft dit geleid tot de release van With All Its Thorns. En dat is een dijk van een album geworden. Mijn favoriete track en haar visitekaartje is het tweetalige Almost the Right One, Kazi Michello. Onlangs is Ramble, een album van de voor mij nog onbekende Chris Hennessy verschenen. Wat mij betreft is daar nu verandering in gekomen. Als je naar New Day Old South luistert, ben je het waarschijnlijk met me eens. One, two, one. everybody finds out it's a brand new day in the old, old South.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 Op haar vijfde album Hard Like a Wheel vindt Linda Ronstadt definitief haar eigen geluid en de weg naar het grote publiek. De LP verkoopt miljoenen exemplaren en levert in Amerika drie hitsingles op. You Know Good, When Will I Be Loved en It Doesn't Matter Anymore. When Will I Be Loved is en blijft haar enige nummer 1 country hit. Crossroads, nummer 1 country hit. Rocky Song stamt uit 1973, maar is nu ook terug te vinden op het nieuwe album van Canadees George Canyon. Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. The tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalies jump, and the players bump, and the fans all go insane. Someone cheers at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game. It's the best game you can name. And the best game you can name is a good old hockey game. Second period. Where players dash with skates a flash, the home team trails behind. But they grab the puck and go bursting up, and they're down across the line. Now they storm the crease like bumblebees. They travel like a burning flame. We see them slide the puck inside. It's a 1 1 hockey game. Oh, the good old hockey game. is the best game you can name. And the best game you can name is a good old hockey game. Third period, last game of the playoffs, too. Oh, take me where? The hockey players face off down the rink. And the Stanley Cup is all filled up for the champs who win the drink. Now the final flick of a hockey stick and the one gigantic scream. The puck is in, the home team wins the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is a good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is a good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is a good old hockey. Everybody, come on, a good old hockey game. It's the best game you can name. And the best game you can name is that Than The Rest is een song van Bruce Springsteen uit 1988. Het is de vierde single van zijn achtste studioalbum Tunnel of Love. Opvallend is dat het nummer nooit in Amerika als single is uitgebracht. De original van deze week. 2017 bracht de Kingzanger Ray Davies zijn eerste soloalbum in jaren uit, Americana. Dat krijgt nu al een vervolg met Our Country, Americana Act 2. Ray Davies heeft opnieuw een muzikale versie van zijn reisverslag door het land dat zijn eerste inspiratiebron was. Hij wil herontdekken wat Amerika zo'n intrigerend land maakt. We will get there. takes us through the night, we will get there. Everything's gonna be alright. When we get there, we will see the morning light. it takes us through the night, we will get there. Promise it will be alright. When we get there, we will see a brand new dawn. When we get there, another chance to be reborn. When we get there, we will find a better place. take a chance on this rock and rolling world of romance. Though danger is ahead, that's for sure. destination lies ahead. When we get there, through this dark and stormy night, the future. did we fail? Trying not to think how it all went wrong. So I just keep moving. On. Now I'm reaching a place I've never been before Je country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Na jaren niet te hebben gezongen kroop het bloed uiteindelijk toch waar het niet gaan kon. En nu is Esther van Kommer terug waar ze hoort, op het podium, in de studio met de liedjes en met de muzikanten waar ze van houdt. Haar eerste, door haarzelf geschreven single, Since You've Been Away, is zojuist verschenen. Het is een heerlijke groovy popsong met Americana-invloeden die perfect past bij deze tijd van het jaar. Peter van der Westen maakt intrigerende akoestische Americana liedjes met een vleugje wereldmuziek. Zijn nieuwe album Me and You, met daarop Lay Me Down, bevat tien songs met persoonlijke deels autobiografische teksten. Onlangs heeft Clementine Volker het album Letting Go uitgebracht. Dat ze beïnvloed is door country blijkt uit een song als One More Last Night. sun it was shining bright And my father smiled My brothers did too This Saturday back in quit you like too much tequila. But that don't stop me, I've got to see ya. Like cigarette smoke, wanna drag you in and hold you deep as long as I can. I want you, and I want you now. has to end. But I need a last night with you again. Just one more last night with you again. of you show no mercy. I have no fight while they come after me. I'll give my heart to be sacrificed just to have you here tonight. I want you, and I want you now. Who cares about tomorrow, anyhow? We said last night this has to end, but I need. stijl varieert tussen jazzy roll, folk en country. De arrangementen zijn prachtig, maar waar ik echt van onder de indruk raak is de stem van Jenny van West. Fluweelzacht, vol en met karakter en een moeiteloos gezongen bereik. Een stem om verliefd op te worden. Luister maar naar 27 Dollars. I got twenty-seven dollars and a gold and diamond watch from a pretty boy in Kansas City. Says he loved me very much. Got the snakeskin boots and we're in coats and we're running out of time. Leaving Kansas City, Kansas City on my mind. Got home late last night from a party on the hill. When I went to flip that light switch, I hadn't paid the bill. So I called up my friend Kitty to see if she was in. The operator said, No, Kitty, she's in the bathtub drinking gin. I got $27 and a golden diamond watch from a pretty boy in Kansas City. Says, Love me just a little too much. You got snakeskin boots and we're in cahoots and we're running out of time. Leaving Kansas City, Kansas City on my I went down to the bank to help my poor friend Kitty, cause she's sitting in the tank. Man, I said, now darling, your collateral's not so hot. I reached into my pocket and I showed him what I got. I got $27 and a gold and diamond watch from a pretty boy in Kansas City. Says he loved me just a little too much. You got snakeskin boots Kansas City all my cause you love me all the time. Haven't paid the light bill, we'll be dancing by the moon. Kid is great, but she's gotta wait, Della will be there real soon. With our twenty-seven dollars and a golden diamond watch from a pretty boy in Kansas City. Says he loved me just a little too much. She got the snakeskin boots and we're in cahoots and we're running out of time. Leaving Kansas Kansas City on my mind. Yeah, Kansas City, Kansas City on my mind. Our Remember Whens is een van mijn favorieten op het album With All Its Thorns van Lorita Benitez en de Heartache. Een nummer over het samen voorstellen van een toekomst waarin je terugdenkt aan het verleden. De pedalstil is prachtig en de band speelt fantastisch. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Savannah en Sarah vormen samen de Church Sisters. Deze tweeling zingt met de zuiverheid en schoonheid die nauwelijks te bevatten is. Kippenvelmuziek. Luister maar naar Starting Over Again. Start Take Me Home zingt Regan Lorraine. Vooruit dan, voor even. Maar ik ben zo weer bij je terug met nog veel meer country en aanverwante artikelen.